Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV. Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De plannen van het kabinet om te bezuinigen op de rechterlijke macht zijn verbijsterend. Dat stelde de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in het tv-programma Nieuwsuur. Volgens de vereniging moet de overheid onmiddellijk terugkomen van de plannen. Het kabinet wil bezuinigen op de opleidingskosten van nieuwe rechters. Daarnaast gaan de griffierechten die burgers moeten betalen... volgens de plannen flink omhoog. Een zaak om bezwaar te maken tegen de boswaarde van een huis... kost dan geen 40, maar 800 euro. De rechters krijgen steun van de nationale ombudsman. Die noemt het extreem verhogen van de griffiekosten... een gevaar voor de rechtsstaat. De Verenigde Staten willen niet dat oud-president Aristide van Haiti... voor de verkiezingen in maart naar het land terugkeert. Zijn komst zou de Haitianen volgens de VS alleen maar afleiden. Eerder deze week gaf Haiti een diplomatiek paspoort aan Aristide. De vroegere priester Jean-Bertrand Aristide was de eerste democratisch gekozen president van Haiti... en had een aantal turbulente ambtstermijnen. In 2004 was het land in zo'n chaos vervallen dat hij vertrok onder buitenlandse druk. Hoewel hij sindsdien in ballingschap woont in Zuid-Afrika... is hij nog erg populair onder Haitianen. Het is niet bekend wat Aristide precies van plan is. Vorige maand keerde oud-dictator Duvalier terug naar Haiti. Hij werd vrijwel direct na aankomst gearresteerd. De schot Andy Murray is al in de eerste ronde van het ABN AMRO tennistoernooi uitgeschakeld. Hij verloor in Rotterdam in twee sets van de Cypriot Marcos Bagdatis.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 nacht mij mooi laat dromen. Ja, dan ben ik echt de baas. Omdat dan de vrouwen komen en bestaat er geen helaas. Oh, in de nacht verdien ik centen. Oh, in de nacht verdien ik geld. Dan kan ik leven van mijn rente. En ben ik rijk en welgesteld mij mooi laat dromen. Geen gebaar en geen gemits. Ik ben dan 9 kilo lichter. En ik scoor als snelle spits. Of ik sprint te laat naar voren. S'nachts ben ik de kampioen. Dan kan je het juichen Oh ja, dat zou could I ever forget? It's the first time. Toen kon hij nog probleemloos drummen. Phil Collins, daar heb ik het over. Tegenwoordig is het allemaal wat moeizamer daar waar het gaat eh, om zijn trommelspel. En dat heeft dan te maken met het feit dat hij... Eh, eh, last heeft van artrose en dat soort gevallen, reumatiek en dergelijke. Het wil allemaal niet meer zo best en hij moet een heleboel moeite doen om te kunnen trommelen. Zoals bijvoorbeeld eh, op zijn meest recente album Going Back. Dat heeft nogal wat tijd geduurd en heeft nogal wat trucs moeten uithalen... om zijn eigen drumtalenten te laten horen op dat album. Goedemorgen. goedemorgen, zeg maar. Maar kan ook net zo goed zeggen goedenavond voor degenen die nog van uh, gisteren zijn. En goedemorgen voor degenen die van eh, morgen zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Goeienacht in ieder geval. Dan zitten we mooi in het midden. We begonnen, ik luisteren naar een Nederlandstalig liedje... onder de titel Omdat de Nacht. Je zou zeggen, is dat de vertaling van Because the Night? Nee. Omdat de Nacht, eh, het is de titel van een Show van een programma van Joep van het Hek. Eind van het jaar stond hij daarmee in Carré... en de registratie daarvan is eh, afgelopen week op een cd verschenen... omdat de nacht dus. Ik liet je daarvan eh, het openingsliedje horen... en later deze nacht. Dan is het alweer vier uur geweest. Laat ik ook een eh, sketch horen van dat programma van Joep van het Hek uit Omdat de Nacht. En vervolgens dan Phil Collins. 1979 toen werd dat opgenomen. Dat In the Air Tonight. Maar maanden later, bijna twee jaar later... toen verscheen het uiteindelijk op de LP Face Value. En het werd een van zijn bekendste hits, dat In the Air Tonight van Phil Collins. En dit wordt een Britse zangeres... Niet uit 1979, maar van vandaag de dag. Rumor. I didn't know what to do. I was so caught in misunderstanding. I took it all out on you. Cause I 走。 afgelopen tijd al vaker kunnen horen hier op Radio in Rumor, dat is de naam van de zangeres die je kon beluisteren. Ze is geboren is in eh, Islamabad, Pakistan... maar tegenwoordig eh, vertoeft ze in wat rustigere gebieden. Ze woont namelijk in eh, Groot-Brittannië op dit moment. Sarah Joyce, dat is de officiële naam, maar ze gaat door het leven... tenminste als zangeres door het leven onder de naam Rumor... net een nieuw album afgeleverd. Am I Forgiven heet dat album. Tenminste, zo weet het liedje. Het album dat heet Seasons My Soul. Thijs van neer op de blokfluit. Op de blokfluit, op de dwarsfluit. In zijn fluwelen bellenpak zingt op de kermis Harlekijn. Zijn baas loopt met de centenbak en houdt zijn aapje aan de lijn. De mensen kijken naar het spel en luisteren zwijgend naar de slag. Het lied gaat door, de zon schijnt veel. kwam niet uit. met de blokfluit ook ongetwijfeld uit de voeten kan komen. Thijs van Leer, maar je hier toch echt op... Eh, de dwarsfluit. Compositie trouwens van hem en de tekst van Leonard Nijgen in 1970. Toen werd dit fraais op de plaats gezet en de stem was van Lisbeth List. Lisbeth List die op dit moment bezig is met een theatertour. Lisbeth List in Teams, weet je tour. En vanavond was het te zien in Heerlen. En vanavond een optreden van Lisbeth List in de Maaspoort en Venlo. En wat je van haar hoorde, dat kwam uit 1970. Victoria. En ja, eerder maakten de Kings ook een plaat onder dezelfde titel, namelijk Victoria. 6 uur, de VARA op Radio 1. Met De Nacht Klinkt Anders. Ik ging wat liedjes zingen, ik nam een plaatje op. Ik kwam op de tv en het bleek geen flop, maar toch. Reisde langs de steden, meisjes vielen flauw. Fluisterde in oortjes, ja ik hoop van jou. De kranten van alles, maar niet rock and roll. Toen men was uitgejubeld, toen men was uitgekrijsd, leek het erop dat ik als zanger reeds was uitgereisd. Struikelde op straat, lag me bijna in de goot. Ik ging maar bier verkopen voor mijn dagelijks brood. Ik had de blues zo diep, betaalde zo de tol. Men noemde mij van alles, maar nog steeds geen rock'n'roll. dat iedereen weer zei. Wat is hij geweldig, dus dat was mooi voor mij. Grote zalen vol, elke week op de tv. En overal waar ik kwam, was het opeens feest. Twee bijna in mijn eentje alle roddelbladen vol. Ze noemden mij van alles, maar nog steeds niet rock and roll. Oh yeah. En zo ging het maar door, met pieken en met dalen. Ik lachte en ik huilde om al die kutverhalen. Die niks te maken hadden met mijn liefde voor muziek. Ik gaf altijd mijn hart aan de oren in het publiek. En ondanks alles wat gebeurd is, hou ik het meer dan vol. Ook al noemen ze mij van alles, zijn nog steeds maar van alles en nog steeds geen rock'n'roll. Maar het klinkt wel een rockabilly in ieder geval. Je hoorde Rob de Nijs van zijn album Eindelijk Vrij. En misschien heb je hem vanavond nog op de televisie gezien... want hij was namelijk op Nederland 3 te gast bij Paul de Leeuw... Madi Wodo, het dagelijkse programma van Paul de Leeuw op Nederland 3. En daar kwam hij uitgebreid vertellen over de clip die hij gemaakt heeft... met dit liedje nog steeds geen rock'n'roll. Rob de Nijs, inmiddels 68 dat kan je ook zeggen van deze zanger. Die gaat binnenkort 68 worden, hoewel dat zal komende zomer zijn. Een tijdgenoot is het van Rob de Nijs. Net als Rob de Nijs ook nog steeds eh, actief in de showbiz. En hoe? Zeer populair in Frankrijk. Grote verdette. Dit is de nieuwe single Je seul, Je seul, Johnny Holiday. J'ai toujours fui l'ennui, mais pas la solitude. pas toi qui m'ennuie, mais les habitudes. J'ai toujours fui la nuit, celle de ma solitude. C'est pas toi qui me nuis, mais tes attitudes. Seul au milieu de tous, jamais, jamais, seul jamais, jamais seul. J'ai toujours pris l'envol, mais pas les altitudes. Là-haut sur le col, pas de ma solitude. Cette peau qui me colle mon âme qui se dénude. Ce dernier verre d'alcool, c'est ma solitude. Seul au milieu de tous, jamais, jamais, seul. Jamais, jamais. De nieuwste zinger van eh, Johnny Holiday. Zoals ik al zei, deze man die wordt eh, komende zomer 68 jaar. En dat zal zijn het heugelijke feest zal gevierd worden op eh, de 15e juni. En eh, blijf nog even bij de oude mannen. Je zit niet te <laughs> luisteren naar een programma van Omroep Max. <laughs> nu ik alleen maar oude mannen aan het draaien ben. Maar dit is gewoon eh, de VARA op eh, Radio 1. Het muziekprogramma op Radio 1. De nacht ging. het anders. zoals ik zei, blijf nog even bij de oude mannen. Cliff Richard, die werd afgelopen jaar 70. Heeft ook net een nieuw album gemaakt. Geen nieuwe stukken daarop. Maar oude melodieën. Maar hij heeft het wel mooi gedaan. Met een big band, Teach Me Tonight. Dat ga je van hem horen.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 right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky is a blackboard high above you.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 teach me. one there but you. There must be more to life than sleeping. Single in a bed for two. What I need most is postgraduate. What I feel's hard to articulate you want me to matriculate, you gotta teach me, teach me tonight. Come on, baby. Come on, teach me tonight. Cliff Richard. Dus Die klinkt in de 21ste eeuw met repertoire uit de 20ste eeuw... uit het midden van de 20ste eeuw. Teach Me Tonight. En dat is te vinden op een nieuwe cd van hem... die eh, eind vorig jaar uitkwam. Bold as Brass is de titel van het album Teach Me Tonight. Dus Cliff Richard zonder Sheriffs, zonder dat orkest van Norrie Paramore... maar met die big band. Eh, ter afsluiting van een drietal oude mannen die ik je liet horen. Ik begon met Rob de Nijs. Rob de Nijs trouwens die aanstaande zaterdag live aanwezig is bij uh, met Koppen. Niet voor een interview, maar daar zal hij zijn om te zingen. Liederen van zijn album Eindelijk Vrij zal hij zingen. In Spekers met Koppen Rob de Nijs, zoals gebruikelijk. Het programma is te beluisteren op Radio 2 van 12 tot 2. Spekers met Koppen. En dit was de afgelopen zaterdag. gezellig afgelopen zaterdag in de, het Café de Flor in, Utrecht. Want daar was dat optreden van La Pagatina. En die jongens die komen uit eh, Spanje. La Pegatina, moet ik zeggen. La Pegatina uit Spanje. En om precies te zijn, ze komen uit eh, Catalonië. En dit is de bekende stad daar. Eh, dat is Barcelona. komen uit Zweden, maar toch noemen zij zich I'm From Barcelona. Dat is de naam van de band. En wat je van hen hoorde, dat heette We're From Barcelona. Een opvallende band. Want eh, het orkest telt maar liefst... Of eigenlijk moet ik zeggen, het koor, <laughs> het koor telt maar liefst 29 leden. En ik heb ze eh, gezien, eind 2006 was dat eh, in Groningen tijdens Eurosonic. het podium stond ook helemaal vol. <laughs> Wat wil je als er 30 man staan te zingen... in een niet al te grote locatie daar in Groningen. Het was in ieder geval heel gezellig om dat te zien. En ze hebben destijds een hit gehad in diverse landen hier in Europa. Maar in eh, Nederland is het eh, om een of andere reden geen hit geworden. Te weinig aandacht gekregen, vermoedelijk, want het klinkt toch wel heel gezellig. Deze plaat van de, eh, de groep I'm From Barcelona met We're From Barcelona. Dit is ook nog niet uit in Nederland. De nieuwe van Bart Peters. Het album heet De Ideale Man. In de plooi is het liedje eruit. het loopt gesmeerd Gaat er op de valreep iets verkeerd? En door verhoging van de stress en van de druk Trap je dieper in je eigen ongeluk En je zegt weet ik veel Als ik bluff en een beetje poker speel Dan gaat het goed, maar dat is niet zo zo blij Omdat je levensweg een pechstrook lijkt Tot je op een mooie dag Bij jezelf denkt iedereen mag op zo'n stomme kop gaan staan. Ze kunnen mij niks maken. zus of zo gedaan, dan had het leven er heel anders uitgezien. En een beetje levenslustiger misschien, maar gezeik over gelijk. Brengt zelden zoden aan de dijk, en redt de wereld zelden van de ondergang. Want kijk je terug, dan had dat allemaal geen belang. Tot je op een mooie dag, bij jezelf denkt iedereen mag. Op zijn stomme kop gaan staan, ze kunnen me niks maken. jezelf dacht iedereen maar op zijn stomme kop gaan staan. Want ik heb ondertussen van het leven zelf geleerd dat je beter niks voor zit. Ze kunnen allemaal voortaan Dat is een van de liederen die eh, te vinden zijn op het album De Ideale Man. En De Ideale Man is een cd die volgezongen wordt door Bart Peters. Nog niet uit, maar dat zal, uh, moet haast wel, kan niet anders, toch zeer binnenkort gebeuren... dat ook in Nederland uitkomt die, die cd van Bart Peters, De Ideale Man... waarvan ik in de plooi draaide, want eh, de man die komt naar Nederland... hij is vaak in Nederland voor tv-optredens en dergelijke, presentator. Eh. Maar hij komt naar Nederland voor optredens als, zanger. 12 maart zal hij te zien en te beluisteren zijn in Valkensmaart. 18 maart in Gorinchem en, Gorinchem en vervolgens Dordrecht, Roosendaal. En zo ook nog een hele rits steden die hij aandoet. Bart Peters, je hoorde met spiksplinternieuw materiaal. In de plooien, teacher. Deze dame het gaat ook al wat jaartjes mee. Ze is 72 jaar oud, maar wat je hoort komt uit de jonge jaren. Tienerjaren. Connie Francis. 1968 was dit een hit. Everybody Somebody Fool. Connie Francis, de naam van een zangeres die 12 december jongsleden 72 jaar werd. Twee dagen later werd deze zangeres 66. Well, come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie back from Texarkana I made a settle down. Oh, a couple little baby, don't I mean I maybe. is uit 1961 toen ze deze hit had. Brenda Lee kon je beluisteren. Let's Jump the Broomstick. Dat zong ze en Brenda Lee is nog steeds actief. Eh, ze staat nog regelmatig op eh, het podium om daar haar eh, oude successen te zingen. En ook ongetwijfeld wel wat nieuwe songs. Met haar 66 jaar en met haar 73 jaar heeft ze een nieuw album gemaakt. Het is de Radio 1 CD. Wanda Jackson. 73 jaar oud en nog steeds platen maken. ben benieuwd of Amy Winehouse op 73-jarige leeftijd nog de platenstudio in zal duiken voor het maken van platen. Ik heb zo betwijfels. Jordan van Wanda Jackson, You Know I'm No Good. Te vinden op een nieuwe cd van haar, die heet The Party Ain't Over. En dat is de Radio 1 cd van deze week. Dit was John Hyatt. Baby's gone and I don't know why. like a rusty shot in a hollow sky. She left me without warning, sooner than the dogs could bark, faster than the sun rose down to the banks on an old mule car. She took a flatboat across the shallow, left me in my tears to dry. baby daughter. Now the river's wide and deep and brown, but she's crossing muddy water. standing in the field out and come November, and a bitter heart will not reveal. A spring that love remember. When that sweet brown girl of mine, hair black as a raven, we broke the bread and drank the wine from a jug that she'd been saving. baby daughter. Now the river's wide and deep and brown, and she's crossing muddy water. crying and the daylight's gone. And that big old tree is groaning in a rush of wind and a river song. I can hear my true love moan. for that river's wide to take her from her loved ones left me in my tears to drown she left a baby daughter now the river's wide and deep and brown and she's crossing muddy water rivers wide and deep and brown. She's crossing muddy waters. 15 albums had hij toen op zijn naam staan in 2000. En Crossing Muddy Water was een van de tracks die daarop stond. John Hyatt, die kon je beluisteren. Zo dadelijk Marjan Koekoek met een overzicht van het laatste nieuws. En daarna hoor je Stella by Starlight. Want elke plaat aan het begin van de nacht klinkt anders. Heeft op, het op een of andere manier iets te maken met de nacht. Je hoort dus dadelijk Stella by Starlight. Maar van wie? Want er zijn meerdere versies van... Maar eerst de pipet. Cool Shapes.